Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een aantal westerse landen roept Israël met klem op... geen groot grondoffensief te beginnen in Zuid-Libanon. Het Israëlische leger kondigde dat offensief tegen Hezbollah vandaag aan. Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk roepen Hezbollah op om zich te ontwapenen... maar schrijven ook dat een grote Israëlische aanval rampzalige humanitaire gevolgen kan hebben. De situatie in Libanon is volgens de landen al zeer alarmerend. In het land zijn vanwege het geweld inmiddels ruim een miljoen mensen op de vlucht. Duitsland en Nederland zullen voorlopig niet meedoen aan een missie in de straat van Hormuz. Dat zei de bondskanselier Merz en premier Jette na een kennismakingsbezoek in Berlijn. Merz zei dat de oorlog snel moet eindigen met een duidelijke strategie... want met luchtaanvallen krijg je het Iraanse regime niet weg, volgens de bondskanselier. Merz en Jette spraken ook over andere zaken... zoals de oorlog in Oekraïne en antisemitisme. Ze zeiden allebei dat ze er alles aan doen om aanslagen op Joodse gebouwen te voorkomen. In Marokko is een verdachte aangehouden voor de moord op Peter R. Vries. Daarover schrijft het Parool. Het zou gaan om iemand uit de kring rond Ridouan Taghi. Eerder bleek al dat de organisatoren van de moord contact hadden met de neef van Taghi. Het onderzoek in Marokko richt zich ook op die neef kabinet wil het tekort aan mbo-stageplekken in de zorg aanpakken. Dat meldt Nieuwsuur. Sommige zorginstellingen durven nu geen stagiairs aan te nemen... omdat er niet genoeg personeel is om die te begeleiden. En dat leidt er weer toe dat mbo-opleidingen minder zorgstudenten aannemen... waardoor het tekort aan zorgpersoneel niet wordt opgelost. Minister Letschert van Onderwijs wil nu geld vinden om het op te lossen. Het weer bewolkt met soms wat regen of motregen. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgenochtend grijs met kans op wat lichte regen. Smiddags geleidelijk wat meer zon.